op verdenking van deelname aan Taghi's criminele organisatie. Tagis Neef, een van die drie, kreeg daar eerder 5,5 jaar cel voor. En ook advocaat Ines Wesky werd ervoor opgepakt. Zij staat vandaag voor de rechter. Haar advocaten willen dat de zaak tegen haar wordt stopgezet... omdat ze op een illegale manier is vastgezet, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ze vragen nu nog niet aan de rechters om daarover nu al een beslissing te nemen... over het stoppen van de zaak. Ze willen eerst heel veel meer onderzoek hiernaar. Vooral ook naar de manier waarop Wesky daar in die bunker is vastgehouden. Het zou 10 meter onder de grond zijn geweest met steeds verschillende bewakers. Geen communicatiemogelijkheden, hele slechte medische zorg, zeggen ze. Ze is na negen dagen met spoed overgeplaatst naar een gewone gevangenis... omdat ze in levensgevaar was. Wesky staat dus ook voor de rechter voor het doorspelen van info van Taghi naar mensen buiten de gevangenis. Ga niet naar de Randstad en werk thuis tijdens de NAVO-top. Die oproep doet de overheid. De top is eind juni in Den Haag en gaat samen met veel veiligheids- en verkeersmaatregelen. Om de tientallen wereldleiders en duizenden anderen veilig naar Den Haag te krijgen... worden wegen afgezet en is er kans op ernstige hinder. Van maandag 23 tot en met donderdag 26 juni kun je daarom beter niet richting de Randstad trekken, is het advies. Als je niet thuis kan werken wil de overheid dat je niet tijdens de spits reist... en zoveel mogelijk met het OV gaat. En de middelbare scholier uit Rotterdam is van school gestuurd... omdat hij een explosie veroorzaakte op het schoolplein. Het gebeurde dinsdag. Deze mensen zagen het gebeuren. Hij is echt gestoord. Hij gaat niet. jongen stak een rugzak in brand. Daarna kwam dus die enorme klap en een vuurbal. De directeur van de Rotterdamse school noemt het een wonder dat niemand gewond raakte. De leerling zou eigenlijk volgende maand eindexamen doen, maar hij is dus niet meer welkom. Hij moet een andere school zien te vinden voor zijn examens. Het weer. De zon breekt geleidelijk op steeds meer plekken door. Langs de kust blijft het vanmiddag wat bewolkt en het is 13 tot 15 graden.